7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een pianostemmer die een dominee in Renoy in Gelderland heeft mishandeld... heeft in hoger beroep 2,5 jaar cel en tbs gekregen. Eerder was hij tot één jaar cel veroordeeld. De man kwam de piano stemmen in de kerk... en sloeg de dominee daar met een zwaar voorwerp op haar hoofd. Ze liep daarbij zwaar hersenletsel op... en is voor de rest van haar leven gehandicapt. De pianostemmer kreeg na zijn daad een hartaanval... en lag een maand in coma. Hij kan zich niets van zijn daad herinneren... en zegt dat hij onschuldig is. In Marokko zijn de drie mannen die eind vorig jaar twee Scandinavische toeristen hebben vermoord... veroordeeld tot de doodstraf. De drie drongen in december de tent binnen van de vrouwen uit Noorwegen en Denemarken... en sneden hun keel door. De daders hadden een terroristisch motief. Vlak voor hun daad hadden ze hun loyaliteit uitgesproken aan islamitische staat. De mannen worden waarschijnlijk niet echt geëxecuteerd. De doodstraf is al meer dan 25 jaar niet meer uitgevoerd in Marokko. Het dodental van de brand in een Japanse tekenfilmstudio blijft maar oplopen. Er zijn nu 33 doden geteld en er worden nog steeds mensen vermist. Halverwege de ochtend drong een man de studio in Kyoto binnen... en verspreidde daar een brandbare vloeistof, waarschijnlijk benzine. De man zou hebben gezegd dat de tekenfilmstudio plagiaat had gepleegd. De dader raakte zelf licht gewond en werd opgepakt. De oud-voorzitter van politievakbond ANPV heeft geld achterover gedrukt. Dat was bedoeld voor politiemensen met een posttraumatische stressstoornis, PTSS. Het gaat om zo'n 130.000 euro. De man hielp agenten met PTSS met het indienen van schadeclaims. Daar verdiende hij ten onrechte zelf ook aan. De oud-vakbondsvoorzitter is ontslagen en wordt strafrechtelijk vervolgd. De eerste Pyreneeën-etappe van de Tour de France is gewonnen door de Brit Simon Yates. De Fransman Alain Philippe behoudt de gele trui. Het weer. Het is wisselend bewolkt met verspreid over het land buien. In het noordoosten kans op onweer. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Met wat zon wordt het middags 23 tot 26 graden.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 On the floor, on the cat, stay upon. North school champagne, we have blaze on. Free me as on those. We are mash up the dance clubs. Pretty, pretty them on the toes. Make up the boats, but man, I set up the pyramid. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Walking alone on the shores of longing I miss your footprints next to mine Sure as the waves and the sands are washing Your rhythm keeps my heart in time You promise loud to carry on for you. the wind on the open ocean. I wonder if you hear me too. Wrapped in my arms with every moment, the memories that pull me through. You, you found me, made me into something new. Oh, led me through the deepest water.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 I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna pieces piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. I go back to my room in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch.